De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in de Amsterdamse Vondelkerk. De buurt zegt dat het komt door vuurwerk. De kerk is nu nog te heet om binnen te kunnen kijken. Omwonenden die uit voorzorg en vanwege rook weg moesten... mogen in de loop van de dag weer terug naar huis. Verschillende politici reageren boos op het geweld tegen hulpverleners tijdens nieuwjaarsnacht. Onder meer VVD-leider Jessielkes en Klaver van GroenLinks PvdA noemen de aanvallen onacceptabel. De politie heeft 250 mensen opgepakt en spreekt van een heftige jaarwisseling. Bijna alle beschikbare ME'ers waren aan het werk. De gemeente Amsterdam vindt dat de onrustige jaarwisseling opnieuw aantoont dat er een landelijk vuurwerkverbod moet komen. Het was schimmig op sommige plekken in de hoofdstad. De ME werd meerdere keren ingezet en hulpverleners hadden bij zeker 11 incidenten te maken met agressie en geweld. En de president van Zwitserland is diep geschokt door de ramp in een skioord in het zuidoosten van het land. Bij een explosie in een bar zijn daar waarschijnlijk tientallen doden en veel gewonden gevallen. De oorzaak wordt onderzocht, men gaat niet uit van een aanslag. De president heeft zijn nieuwjaarsspeech uitgesteld. Code geel voor zware windstoten tot 90 km per uur in het Waddengebied en in Noord-Holland. Verder buien, bewolking en rond de 5 graden. En vanavond en vannacht in het hele land code geel, maar dan voor gladheid door winterse buien. En dit was het nieuws op 538. Kaspar, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg. Op dit moment twee vertragingen. De A1 richting Osnabroek. tussen de Lutte en Duitsland 6 minuten. En de A12 richting Oberhausen een file tussen Ouddijk en Duitsland van 18 minuten. Ook nog goed nieuws. Geen flitsers gezien. Hebben er wel één gespot. Die kan hem altijd doorgeven via de Flitsmeister app. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen. Tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Nu bij Gamma de giga eindejaarsdeals. 40% korting op bruinzeelvloeren. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl. Stop wishing, start met beleggen in een universum aan producten tegen kleine tarieven. Van aandelen tot crypto. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Eh, ook namens Evers en Co. Namens natuurlijk... Eh, ja, Henk. Hallo. Henk, hallo Henk. En uh, eh, Kobus. ook natuurlijk. en Edwin hier. wij willen eigenlijk zeggen, allemaal een heel gelukkig, nieuwjaar. Jazeker. De 100 grootste hits van het afgelopen jaar. De 538 Top 100 van 2025. Jordi Warner. Stel Bob en Funny hoor je naar Kensington. Hier is Stay op 68. Radio 68. en Fanny op 67 in de 5 Top 100 van 2025. En hier is Billie Eilish. I'm gonna get up and try. 60. you. 25. Je luistert naar de 50 Top 100 met Sabrina Carpenter en Teers op 64. De grote ontknoping iets voor 6 uur bij Floris Molenaar. En na Heesters hoor je zo meteen naar Teddy Swims en Tones and I. 63. Like alles werd beter. Emma Heesters dus, hoorde je op nummer 62 in de 538 Top 100 van 2025. Zo meteen hier nog Teddy Swims en Chapel Road.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 De loterij met twee trekkingen per week. Dat is op dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. Ben jij klaar om alles uit je leven te halen? Pak dan nu je kans. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. 538 Top 100 van 2025. Jordi Warners. Coldplay en Replay hoor je na Teddy Swims. Hier is Guilty. Radio 538. 61. having on Eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. of hating you're somebody new, of getting hella jealous of the ground you. 538. Top 100. Top 100. 60. 538. Radio 538. Vice Question Coldplay 538. Jouw hits. Jouw 538. Pray that I do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Leave it to your winds.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 vorig jaar haar huis kwijt. Ze moest verhuizen naar New York, waar ze van het ene huurhuis naar het andere ging. En ze had bijna haar Amerikaanse tour geannuleerd... omdat ze niet het gevoel had dat ze mentaal gezond genoeg was. Dat betekent eigenlijk dat 2026 voor Chapel Roan alleen nog maar beter kan worden. Je hoort daar in de 5 top 100 op nummer 59. En hier is Summer 12 to 12. spinning round in circles when you barely see the sun. When you're walking on a tightrope blindly and you're trying to hold on, have a little faith. You see, it's alright. Take a little time to breathe the tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. When you're worried about the future, when you're living in the past. When the present is a hazy. Have a little faith, you'll see it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually, it comes in. spark inside. Just have a little faith, you see, it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually, it comes. have a little faith. have a little faith hoorde je op 56 in de 50 top 100 van 2025.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 Gaan we dan, je hartje Amsterdam. Ik voel het man, het escaleert zijn we gewoon even Fleming, even Mart en iedereen. Heb je glas en zing maar. beste flessen en die tafel. Zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100 procent. Maar het is pas tien uur. Ja la la la la. We komen bijna in de buurt van de top 10. Eh, nummer 1, Floris Molenaar. Neemt je zo meteen verder mee in de 50 top 100.